Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. We krijgen waarschijnlijk eerder een coronavaccin. Europa kan het vaccin van Pfizer een week eerder goedkeuren, aanstaande maandag al. Dat betekent dat ook in Europa dit jaar al anti-corona prikken uitgedeeld kunnen worden. De coronaweekcijfers dan. Er kwamen 36% meer positieve testen uit de teststraat. En ook in de ziekenhuizen stijgen de cijfers hard, hè, spitter. In een periode dat er sowieso hard gewerkt wordt, ook om allerlei inhaalzorg nog te doen. En dat wordt de afgelopen maanden al heel hard aan gewerkt. Mhm. Dat de druk opnieuw hoog wordt. Eh, en dat dat bovendien nog eens een keer gebeurt eh, in een eindejaars vakantieperiode. Mhm. Dus dat wordt een hele lastige combinatie. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 1900 coronapatiënten. En als het zo doorgaat liggen er begin januari meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan tijdens de piek dit najaar. Maar de lockdown gaat ook helpen, denken de ziekenhuizen. De blokkeervriezen blijven hun straf houden. Dat heeft de hoogste rechter van ons land bepaald. De actievoerders blokkeren drie jaar geleden de snelweg richting Dokkum... zodat anti-Zwarte Piet-demonstranten niet naar de Sinterklaasintocht konden. Meerdere actievoerders kregen een taakstraf en dat blijft dus zo politie heeft vanochtend ingegrepen bij een HEMA in Schijndel. Een verslaggever van Omroep Brabant zag dat er onder meer BH's, pennen en notitieblokken werden verkocht. Terwijl HEMA's alleen maar spullen mogen verkopen die ook in de supermarkt liggen. Taarten, wijn en babyspeentjes bijvoorbeeld. MBO-zorgstudenten gaan de GGD een handje helpen. Er is nu een groot tekort aan stages en daar heeft de GGD in Brabant wat op bedacht. Ze hebben de komende tijd een hoop helpers nodig en dus kunnen de studenten komen vaccineren als stage. Ja, dan sla je drie vliegen in één klap de stageproblematiek los je op. Je hebt extra handen voor de vaccinatiecampagne. En je hebt straks gekwalificeerde zorgmedewerkers voor alle vacatures in de zorg. Een fantastisch initiatief van de GGD die wij van harte hebben omarmd. Toch is deze student niet heel enthousiast. Je leert heel goed vaccineren, maar ja, dat is het ook. Dus ja, in mijn ogen heb je daar niet veel aan, Hé. Veel mbo's in Brabant vinden het wel een prima plan. Ze hopen dan ook dat GGD's in de rest van het land stageplekken willen aanbieden. Het weer, is op steeds meer plekken droog. Komende nacht kan mist ontstaan en ook morgen is het nog lang mistig. Al kan de zon ook nog een tijdje tevoorschijn komen. Het wordt 5 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat tussen Knoop het Koenplein en Zaanstad een file met 20 minuten vertraging.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 And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me.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 Het aantal positieve coronatests is afgelopen week met ruim een derde toegenomen, 36 procent. Het RIVM meldt ruim 58.400 nieuwe besmettingen. In de ziekenhuizen zijn ook meer nieuwe coronapatiënten opgenomen. Er liggen nu 1954 mensen met corona in het ziekenhuis. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg is daar bezorgd over. Als we de lijn doortrekken, zegt hij, zitten we aan het eind van de maand op het niveau van de piek van eind oktober, begin november. En in januari zelfs daarboven. Forum voor Democratie krijgt mogelijk een boete van 25.000 euro... omdat er al drie jaar tekortkomingen zijn bij de financiële verantwoording. Partijen moeten elk jaar een financieel verslag... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken indienen. Het weer vanavond en vannacht droog en mogelijk mist.